9 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht heeft illegaal PFAS-houdend afval naar België geëxporteerd. Laat milieuminister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer weten. De stof Gen-X is een van de mogelijk kankerverwekkende PFAS-stoffen... wordt door Gemoers gebruikt voor de productie van Teflon. Onder meer in anti-aanbakpannen. Het bedrijf zou het afval zonder vergunning naar een Belgisch verwerkingsbedrijf hebben gebracht. De inspectie Leefomgeving en Transport is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De meeste gemeenten bemoeien zich niet met het uiterlijk van de pieten tijdens de Sinterklaasintocht, blijkt uit onderzoek van de NOS. De VN zei eerder dat de overheid zich meer moet mengen in de discussie, vooral omdat veel van de intochten lokale subsidie krijgen. Van de ruim 120 ondervraagde gemeenten zijn er maar 12 die aanpassing van Zwarte Piet stimuleren. Voor de meeste mensen lijkt verlaging van het pensioen volgend jaar van de baan. Haagse bronnen melden dat minister Koolmees een verlaging voorbereidt van de eisen aan de pensioenfondsen. En daardoor kunnen de meeste fondsen de pensioenen intact laten. Een psychiatrisch patiënt die in 2017 een willekeurige voorbijganger doodstak in de metro in Amsterdam, was eerder dat jaar onterecht vrijgelaten. Het staat in een rapport van de inspectie. De man was al tien jaar in beeld bij instanties en had ook geregeld vastgezeten. Het grootste deel van de Tweede Kamer heeft een oproep van het CDA afgekraakt... om de diplomatieke banden met de Syrische dictator Assad aan te halen. CDA-kamerlid Van Helvert wil met Assad overleggen... over de berichting van Nederlandse IS'ers... en de terugkeer van Syrische vluchtelingen. Maar de meeste Kamerleden vinden het onjuist om met een regime in gesprek te gaan... dat mensenrechten heeft geschonden. Het weer.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 Boy and gal, take it on, Michelle. I think about skunk out the trunk, give me the bomb so I can blow off my song. the aka man, terrorizing the vision. So listen, I'm hard like hell with Shannon, the cannon. fat low I'm nifty, the part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim. Baby, that what I say and I feel is true. Oh. op internet. www.zfmzandvoort.nl 106.9 FM. It's all around the world. just just just la la la la.